11 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Atlanta heeft de politie een zwarte man doodgeschoten na een worsteling. De 27-jarige Richard Brooks zou aan het slapen zijn geweest in zijn auto... bij de drive-thru van een fastfoodrestaurant. Op sociale media circuleren video's van zijn dood. Daarop is te zien dat Brooks zich verzette tegen zijn arrestatie... Volgens de politie lijkt het erop dat hij een stroomstootwapen van een agent afpakte. Vervolgens rende hij weg het beeld uit. Volgens de recherche zou hij de taser op agenten hebben gericht... waarna hij zou zijn doodgeschoten. Op demonstraties tegen racisme in Breda, Den Bosch en Leeuwarden... zijn vandaag duizenden mensen afgekomen. De gemeente Leeuwarden deed de oproep om niet meer naar het Rengerspark te komen... omdat het park met 2500 mensen vol was. Het protest in Breda was in het centrum. Daar waren 2000 stippen op een parkeerterrein gezet... zodat mensen zich aan de afstandregels kunnen houden. Ook in Den Bosch waren enkele duizenden betogers. Alle demonstraties verliepen vreedzaam. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat premier Rutte excuses maakt voor het slavernijverleden van Nederland. Hij vindt excuses en een, krachtige, een krachtige erkenning van de pijn van velen, zei hij op een partijcongres. Hij gaf een groot compliment aan premier Rutte... omdat hij volgens Klaver erkent dat er sprake is van institutioneel racisme. Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter hangt nog meer juridische stappen boven het hoofd. De Zwitser is sinds 2015 geschorst vanwege een dubieuze betaling in 2011. Een openbaar aanklager in Zwitserland beweert nu dat hij in 2010 1 miljoen dollar heeft gestort op de bankrekening van de Nationale Voetbalbond van Trinidad en Tobago. Blatter ontkent dat. Het weer in het noordoosten zijn regen- en onweersbuien. Elders blijft het droog en koelt het langzaam af. Morgenochtend is het in het noordoosten nog bewolkt en nat. In de rest van het land is de zon vaker te zien...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 I asked him why. I asked him why. it slow. I had to show the boy because he didn't know. He was cute but so naive. So cute I would not let him leave. Don't worry, boy, I'll show you how.